Het kabinet wil een verplichte quarantaine van minimaal vijf dagen invoeren... omdat mensen nu vaak nog gewoon naar buiten gaan. Demissionair minister Fred Grapperhaus legt uit hoe ze dat willen controleren. De bereikbaarheid van mensen tijdens die quarantaine maakt onderdeel uit van de quarantaine. Dus je moet echt zorgen dat je op je quarantaineplek eh, aanspreekbaar en bereikbaar bent. Ga je toch naar buiten is de boete 435 euro. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. Medewerkers van de Belastingdienst hebben iedere dag te maken met agressie en beschuldigingen van racisme en afpersing. Dat komt door de kinderopvangtoeslagaffaire, zeggen de vakbonden. En dat heeft invloed op hun werk. Medewerkers die eh, denken van nou, iemand met een buitenlandse achternaam... ja, zou ik daar wel eh, eh, een inspectie gaan doen? Want ja, straks word ik nog beticht van discriminatie. Ze vrezen dat het zojuist minder goed lukt om te handhaven. De rechters in het MH17-proces gaan binnenkort naar vliegbasis Schilzerijen. Ze gaan daar kijken naar de wrakstukken van het vliegtuig om zo een beeld te krijgen van de schade. Drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van betrokkenheid bij de ramp. Een jaar geleden waren ze nog super exclusief. Maar inmiddels zwerven ze massaal rond op straat, de mondkapjes. Dat vindt ontwerper Marianne vreselijk. En daarom bedacht ze biologisch afbreekbare mondkapjes... waar bloemen uitgroeien als je ze plant. RTL Nieuws ging bij haar langs op haar atelier. Dit is een eh, mondkapje gemaakt van rijspapier. Eh, rijstpapier. Daartussen zitten bloemenzaadjes. En eh, deze koortjes die zijn gemaakt van pure schapenwol. En de rosetjes om die koortjes mee op maat te maken... die zijn gemaakt van plantaardige eierdozen. Ze zegt dat ze er wereldwijd inmiddels 30.000 heeft verkocht... van deze bloemenzaden mondkapjes. Het weer het wordt vannacht overal helder. Het koelt af tot een graad of nul. Morgen veel zon en zo'n 13 graden.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 Así es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, tú por mí. Es por ti, son sonsonaría. son ¿Quién lo diría? Que tal la quinata esa sonsonaría. Por ti, ¿quién lo diría? Que tal la quinata esa sonsonaría.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 sleep twice. T F M T F M. Bang, bang, na, na, na, na, na. Bang, bang, na, na, na, na, na. Oh my God, think I'm in trouble. Oh. Ooh, you showed up and made me wonder, looking fun, but kinda dangerous too.